NOS Nieuws van 12 uur. Dik de Hark met het NOS Journaal. Twee VVD-kamerleden blijken in het verleden een schikking met justitie te hebben getroffen wegens strafbare feiten. Tegen vvd Zings werd enkele jaren geleden aangifte gedaan van mishandeling. En fractiegenoot Huizing werd een paar maanden voor zijn beëdiging als Kamerlid betrapt op rijden onder invloed. Beide troffen een schikking. VVD-fractievoorzitter Blok spreekt van ernstige feiten, maar, kunnen de, kunnen, eh, maar de twee Kamerleden kunnen blijven functioneren. Bij de haven van Schiermonnikoog is vanochtend een veerboot vastgelopen op een zandplaats. Aan boord zijn zo'n 60 passagiers. De verwachting is dat de veerboot in de loop van de middag los kan komen. Volgens de kustwacht maken alle opvarenden het goed en werkt de verwarming prima. Steeds meer rekeningen blijven onbetaald liggen. cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkasselondernemingen is het openstaande bedrag aan facturen in het derde kwartaal opgelopen tot 5,7 miljard euro. Een kwart meer dan een jaar geleden. Vooral consumenten betalen niet op tijd. Volgens verenigingen zijn vooral kleine en middelgrote bedrijven daar de dupe van. Het deel van de Oostvaardersplassen waar grote grazers lopen... mag van de Tweede Kamer niet worden uitgebreid. Staatssecretaris Bleker van Landbouw wilde edelherten, Runderen en koningpaarden meer ruimte geven... om voedsel te winden. Daarom moet het nabijgelegen recreatiebos worden opengesteld. Maar VVD, PVV en CDA voelen daar niets voor. Ze willen juist dat een deel van de dieren wordt afgeschoten... om zo het voedselprobleem op te lossen. Personeel van het dierenpark Emmen heeft unaniem ingestemd met het saneringsplan. Het dierenpark, dat in grote financiële problemen zit, wordt bedreigd met een bankroet. In het plan is afgesproken dat er 70 banen verdwijnen... en dat de overgebleven werknemers een deel van hun salaris zullen inleveren. Harmke Pijpers is onderscheiden met de Radio Bitches Oeuvre Award. Ze is vooral bekend geworden als presentatrice van het VPRO-programma Het Gebouw en het NOS Radio 1 Journaal. En Harmke Pijpers presenteert tegenwoordig radioprogramma's voor BNR. Het weer met maximaal min 3 graden wordt het een koude dag... en door de harde noordoostenwind voelt het nog kouder aan. Verder bewolkt en vanmiddag in het zuiden en zuidoosten wat lichte sneeuw.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 van ZFM. Via de kabel op 104.5.